Spanje heeft nu hulp gevraagd aan andere landen. Maar het einde van de branden lijkt nog niet in zicht. Komend weekend worden er weer hoge temperaturen verwacht, zegt correspondent Edwin Winkels. Ja, dat maakt het niet makkelijker om, om, om dat vuur onder controle te krijgen. En dat maakt vooral ook de, de werkomstandigheden voor al die brandweerlieden enorm moeilijk en, en, en gevaarlijk. Ja, het belangrijkste is om te voorkomen dat dorpen verbranden en dat mensen om het leven komen. En die branden op een of andere manier zo snel mogelijk onder controle te kunnen krijgen. Maar dat, voorlopig ziet dat er nog niet heel eh, positief uit. Opslagboxen worden steeds populairder. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om hun spullen in opslaglocatie... meestal ergens aan de rand van de stad of het dorp, te bewaren. Economieredacteur Ruben echt vertelt waarom de opslag nu zo populair is. Zo is er bijvoorbeeld dat thuiswerken, wat sinds corona populair is geworden. Ja, kamer of zolder moet dan leeg om een eh, werkkamer eh, in te richten. Ja, waar laat je al je meubels, je sportspullen, je boeken? De huizen die worden ook wat kleiner. Mensen hebben daardoor wat minder opslag. En ja, voor niet iedereen is het even gemakkelijk om ook een eh, huis te krijgen, kopen of huren. Je hoort ook wel van eh, studenten die na hun studie dan terug naar het ouderlijk huis eh, moeten. Ja, dan zit je daar met je spullen. Ja, experts denken dat we de komende jaren ook steeds meer opslagplekken in steden gaan zien. En met dit warme weer zoeken we vaak de natuur op. In de stad willen we meestal niet zijn, want daar kan het met al dat steen extra heet aanvoelen. Amsterdam experimenteert daarom met iets nieuws, zogenoemde hybride bomen. Op plekken waar geen bomen kunnen groeien zet een, een soort houten constructie neer die op een stam lijkt met daarop allemaal struiken die schaduw bieden. Kan dat ook voor verkoeling zorgen? Jazeker, zegt deze onderzoeker. De gevoelstemperatuur hier op dit moment is 48 graden. Dat is eh, vrij heet. Dat is vrij heet. Ja, welke waarde we hier zien is 35,8 eh, eh, graden. Dat is een eh, flink verschil. Dat is een flink verschil. Ook wederom gevoelstemperatuur, hè? de hybride boom is een experiment van de Hogeschool van Amsterdam. Heb ik nog het weer. In het oosten wat wolken, maar vooral weer veel zon vanmiddag. Het is een graad of 27 langs de kust. In het binnenland kan het 34 graden worden. Morgen weer volop zon, wel ietsje minder warm. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Hoofddorp 8 kilometer.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 I love you, man. And apologize Come to back, you. man. Cause that ain't my style. moving. All the people moving. One move for just one dream. We say moving. All the people moving. One move for just one dream.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 One move just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de Mamá Tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra no es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás andar hacia el saber. Moving, all the people moving. one dream. One move, me moviéndose. And the world, but it come, but it come, whatever it what you want. One move, but it moviéndose.